Mark Visser met het NOS-journaal. Bij het Monster Truck-evenement in Haaksbergen... hebben de gemeente en de organisator de gevaren niet onderkend. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... na onderzoek naar het evenement... waarbij in september een Monster Truck het publiek inreed. Er vielen drie doden en ruim twintig gewonden. Er was volgens de raad onvoldoende kennis en expertise in huis... om de risico's bij dit soort evenementen te herkennen en te beheersen. Ook bij andere gemeenten zou dat het geval zijn... De raad concludeert dat de burgemeester een meer centrale rol moet spelen bij het verlenen van veiligheidsvergunningen. VVD en PvdA trekken extra geld uit voor defensie en de gezondheidszorg. De precieze bedragen staan nog niet vast, maar er wordt gesproken over 250 miljoen per ministerie volgend jaar. Dat bedrag zou oplopen naar 375 miljoen in de komende jaren. Dat er meer middelen voor de zorg worden uitgetrokken gebeurt vooral op verzoek van de PvdA. Meer geld voor defensie is met name een wens van de VVD. De Israëlische premier Netanyahu heeft een omstreden proef met gescheiden bussen voor Israëliërs en Palestijnen na enkele uren stopgezet. Palestijnen die in Israël werken mochten vanaf vandaag niet meer samen met Israëliërs in een bus als ze na hun werkdag terugkeerden naar huis. Het ging om een proef van drie maanden op initiatief van het ministerie van Defensie. Onduidelijk is waarom Netanyahu de stekker eruit heeft getrokken. Elke dag gaan honderden Palestijnen van de westelijke Jordaanoever naar Israël om te werken, vooral in de bouw. De snelweg van Breda naar Antwerpen is in de richting van België afgesloten vanwege een groot ongeluk met drie vrachtwagens. Daarbij is één dode gevallen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Loenhout, zo'n 10 kilometer over de grens. Na de botsing brak brand uit. De hulpdiensten zijn voorlopig nog bezig met blussen en technisch onderzoek. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Het wordt een graad of 15.